Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Dreadlock met Rasta Barry. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag. lange leven Speel de tijd en moeite kan ik met een ander delen Heb het de kans gegeven, later weer afgeschreven Afgegleden, toen werd ik wakker, maar wacht eens even Jullie zijn parasieten man, ik ben geen slachtoffer Vraag het aan kampioen tot de graftombe Hebben de kracht door de eendracht, haat dan Pakken de stier bij de horens, geen satan Unie van Utrecht, die erecode heb ik Zijn de heren van Amstel, Ground Zero, Epic Geleerd van fouten, gebouwd voor de zegen meer dan vertrouwd, ik zet goud op het spreken. Niet weer een volgende klootzak met een boodschap. Het team heeft plannen, ben henneboos aan de ooglap. Verre van een overtreffende trap, dit is doodslag. Ga en pak die motherfucking bijl vast. fuck, we moeten betrekken, de wekker gaat. Gaas, ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, rules eens engagement. We moeten betrekken, de wekker gaat. Dan ga je mee of wil je verder slaan? Zeg het maar. Simpel als ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, onze geen cage Ik zie ze nog steeds, hangend aan mijn broekspijpen. Twee hoofdletters ijs, leer het goed schrijven. Nu moet blijken hoeveel meer me nog lukt. En hoe ik zonder beperkingen presteer onder druk. Plus, staat in de schaduw, ziet niemand zijn ware kleuren. En ze doen er alles aan om dat niet te laten gebeuren. Dus ik Overtreft de verwachting met wat ik opschrijf. En dag daglicht boven de spotlights. Wees voorbereid, altijd goed uitgerust. Zij die rennen naar de strijd, komen daaruit geput. Steek mijn nek uit boven de competitie. Hoe simpelweg te zien wat die andere ogen niet zien. Een goede voorbereiding is de helft van het werk dus keer je terrein, ken je vijanden en ken jezelf Zorg dat je doelen je mannen verenigen Zorg dat ze alleen met aanvallen verdedigen in de wekker gaat. Ga, ga je mee of wil je verder slapen? Dus zeg maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, rules of engagement. We moeten betrekken, de wekker lekker Ga, dan ga je mee of wil je verder slapen? Zeg maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, rules of mee. Dit is geen crew, geen rap, klik of een platenlabel Dit is geen marketing, maar in het droogte water geven Dit is geen PR stunt om iets aan te prijzen Dit wordt gerund door de beste mensen aan te wijzen Geen oppervlakkige praatjes over de binnenkant Welkom in de wereld waar de waarheid in de midden valt Welkom op ground zero, dit is een springplank Ben je er klaar voor? Stap snel in, bak! We voeten betrekken, de wekker gaan, Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg maar als ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, rules of engagement. me We moeten betrekken, de dekken gaan, gaan Dan ga je mee of wil je verder slaan, zeg het maar als ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, rules of engagement. me Zo, dat eh, was de plaats voor jou van deze week Morgen wordt hij weer bekendgemaakt tijdens de allerlaatste show van de en Johnny Show. Ja, Johnny neemt even een time-out. Arwin gaat daarna verder van 8 tot 10. Morgen is hij alleen. Ja, maar dat heet nog wel de Arwin en Johnny Show. Kijk, dat is dus de laatste Arwin en Johnny Show zonder Johnny. Nee, nou, kom het eens even uitleggen dan. Want dat zal je net ook wel gedaan hebben. Jongens, jongens. Nee, ik heb nog helemaal niks uitgelegd. Je hebt nog niks uitgelegd? Ik heb helemaal niet gedraaid. Oh. Ik heb ook helemaal geen geluid. Je hebt ook geen geluid? Oh jawel, ik heb wel geluid. Nou, zeg het eens. Nee, nee. morgen is, eh, is het inderdaad een Arwin en Johnny show. Dat is eventjes voor de duidelijkheid. Eh, het is wel fijn dat jullie dat eh, nog eventjes kunnen vermelden vanavond. Dus geef het nieuws even door. Zal ik doen? nee, de, de, de laatste Arwin en Johnny show. Echt de aller, aller, aller, aller, allerlaatste is op eh, vrijdag 13 juli 2012. En eh, tijdens het marathonweekend, wat einde deze maand eh, wordt gehouden, ja. is er een Arwin, Johnny en Tobit show. Jee! Dus er komen nog twee Arwin en Johnny shows. Ja. En dan houdt het echt helemaal op. En vanaf volgende week draai ik tussen 8 en 10 uur het programma On The Rocks. En daarin heb ik heel veel aandacht voor, eh, voor onbekend talent. Ik ga echt alle demo's die wij draaien, ga ik de leukste tracks uit. Eh, of ah, alle demos die wij binnenkrijgen, haal ik leuke tracks uit. En eh, dat gaat een hele andere show worden dan wat ik heb gehad. Al blijft wel de demo van de week blijft hetzelfde. John Buis komt nog steeds langs, één keer in de maand. Eh, Zenmomentje, momentje Zen-momentje. Maartje Brandt, die komt ook nog één keer in de maand langs. En natuurlijk elke eerste vrijdag van de maand de Open Huis Show met een artiest op eh, onze eigen Vader Jacobsteeds. Op het Vader ja. En, nee, en, en, morgen is er inderdaad een Arwin en, uh, Arwin en Show. Hij duurt maar twee uur, want ja, drie uur lang in mijn eentje vullen, dat op mijn leeftijd, ik, ben ook geen 18 meer. Nee, oké. Trouwens, wat zie je er fantastisch ja, uit, dankjewel. Ja, Nee, inderdaad. Echt? Ik heb er wat aan gedaan. En het ruikt je lekker. Nou, Vanaf en wat hier, klinkt je goed. Ja, volle stem. Ja, het is 1 maart, Nationale Complimentendag. Vanaf morgen fik ik je weer af. Ja, tot aan de enkels. Ja, eh, dat dacht ik al. tot aan je schoenveters. Ja, hey, uh, was wel een heftig eh, plaat voor je hoofd. Heb je daar nog meer informatie over? het is de formatie IJs. maken, maken hip-hop met, met stevige gitaren. En Rules of Engagement is tot morgenavond de Radio plaat voor je hoofd. Kun je een tipje van de sluier oplichten wat er misschien gaat worden? de kleur geel zit erin. oké. Dat, eh, nou luisteraars, mocht je het weten, daar zijn eh, vrijkaarten te winnen voor de Arwin en Johnny Show. Ja, er zijn vrijkaarten te winnen voor, voor de Arwin en Johnny Show live, die altijd, live, eh, die altijd gratis toegankelijk is. Ja. Ja, dus wees erbij. Dan, krijg je een ferme handdruk van me. Prima, ook, dat is ook een complimentje dan, hè? En, nee, nee, morgen niet meer. Morgen niet meer? Nee, morgen is het de nationale afzijdag. <laughs> ik ben erg benieuwd. Ik ga mijn show presenteren. De negende van de 2012. Dit is de Dreadlock Show. Je hebt hem al op de achtergrond gehoord. Black Uhuru Zoals mijn, eh, ja, hoe, eh, hoe heet ze ook alweer? Eh, Hannelore altijd zei. We pakken hem even terug. En dat doen we dan ook maar. What's going down? Come and report it to me. Hey, anything going down? Come and report it to me. I heard those in the 10 billion robber air. Whoa, but if they make it, brother, they gotta break it. Although I wasn't there, he brought the 50 50 share. Anything going down, come and report it to me. There's a great train robbery, eh? whoa, whoa, tell terrible There's a great train robbery. A business got to run, food got to eat, So brother, do it neat, cross the tenth Street. And if the brothers messed it up and don't let me get my gun, this is gonna be hell up in Harlem, hell up in Harlem. Oh, whoa, than a terrible, train robbery. for New York City. And what's going down? Come and report it to me. Anything going down? Come and report it to me. No good friends never let you down. No I've been walking, man. 100 miles. It's to walk. You still got some more to walk, man. I know, I've got a long way to go. I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know. Keep on walking. we have got to walk. me love. Eh, ik had hem toch niet helemaal klaargezet, dacht ik. Nou, die draai ik ook al zo vaak. Goed. heb je nou zo'n drukke dag, hè? ah, goed. Goed bezig, jongen. Weet je, dat is een beetje dat compliment en wat in het zei. We gaan even feesten. Reggae Night met Jimmy Cliff. Yeah, man. Yeah, man. Mocht je nog een verzoekje hebben, gooi het op die bubblebox. Of stuur het naar studio.radio501.nl. Half zeven al bijna. Anderhalf uur te gaan nog. Jam it. We're gonna jam it. Here we go. say give me the raw rubber down love me ball fit, give me the reggae music, reggae music when me love. Give me the reggae music, give me the raw rubber dubber. When Angela, you know she love the raw rubber dubber. Susie, they you know she love the raw rubber dub. Shoulda sit it over man a bubble and a white drum me just a let go the bassline, let go the drum. Get up on the rhythm, you get up can't sit down. Angela, they you know she love the raw rubber dubber. Susie, they you know she love the raw rubber dub. Rubber man, they pan them, I come get the raw rubber dub. Me say, come down a river, give them the rubber dub me ball. Come on, baby, mm, don't sit down. Hey, hey never dance to the rubber dub sound. Chiba, chiba. And come on, baby, get close to me. We've never danced to the rubber dub sound. well, if I reggae that you want me, set your soul on fire. Lean over, man, they hand up on the mic lecture. Put your hand up in the air, cause you are reggae lover. And jump and spread out, cause you are reggae lover. But by this time, all was the reggae godfather. A yellow man helped push the business further. Doberman dey on the mic, you know say me a lecture I know we come fi push the reggae business further Girl, you see, push off your one cause you a reggae lover Get a man jump and rock, girl, you a reggae lover man dey a bound the mic a lecture Reggae music come, you know fi set your soap on fire One good thing about music When it hits you feel no pain hey, hey, hey. One good thing about music When it hits you feel no pain hey, hey. You want to hit me with music I want to hit me with music. Whoa, oh, oh, hit me with music. Hit me with the music. Whoa, oh, music, reggae music when me love. I give me the reggae music, give me the raw rubber dub. Y'all come give me the reggae music, reggae music me love. Yeah, give me the reggae music, give me the raw rubber dub. Well, Angela, you know she love the raw rubber dub. Susie, they you know she love the raw rubber dub. You should have seen the Doberman a bubble and the white chum. Me just let go the bassline, let go the drum. Hey, take up on the rhythm, you get up, can't sit down. Angela, they you she love the raw rubber dub. Susie, they you know she love the raw rubber dub. You just a get them and jump and rock, you love the raw rubber dub don't jump around, gal. Pick me 'cause you love the rubber dumpy. Eh. Don't sit down. Hey. We've never danced to the rubber dub sound. So come on, baby, get close to me. We've never danced to the rubber dub sound. So hit me with the music. Hey, hey. hit me with the music? music so hit me with Play Music hier op Radio 501. Ja hoor, eh, half zeven alweer gepasseerd. En tot eh, de klok van 7 uur zit je gebeiteld. Shaka Dimas and the Fires. Ai, ai, ai. Love You Like Crazy. Daarvoor hoor jij Shaggy en Raven. If I had you, baby, how would I love you in the morning? Every time. Love you in the evening. all over this land. All over the world. How would I love you when the sun rises? How would I love you at noontime? And how would I love you when the sun goes down and the moon comes around? All oh. over this land. Say girl, you're deep on my mind Cause you are one of a kind Yes, you are the gold mine Gold mine wine. Me love when you walk, and girl, me love when you wine. Cause you got the waistline, waistline on me mind. You just stay all the time, you just step on me, dip on me, dip on me, dip on me, mind, on me mind. You just stay all the time, you just dip on me, dip on me, dip on me, dip on me mind. Girl, you dip on me mind, cause you are one of a kind. Yes, you have the gold mine gold mine. Me love how you walk, and girl, me love how you wine, cause you got the waistline waistline. Aye, aye, I would have loved you like crazy. Girl, this love wouldn't be lazy. I would have loved you like raging storm. Baby, this would never go calm. I would have loved you so nice, nice. Baby, you'd have to rejoice if I had you, baby. I would have loved you in the morning. And I love you in the evening, all over this land. I wanna love you when the sun rises, and I wanna love you at noontime. I wanna love you when the sun goes down and the moon comes around. oh, over this land. Aye, aye, aye, aye, aye. Mommy, my love, girl, you're the time. you on me, dip on me, dip on me, dip on me, mind, on me mind. Girl, you dip all the time, you just dip on me, dip on me, dip on me, dip on me mind. Girl, you dip on me mind, and you are one of a kind, cause you want the gold mine. Gold mine, yes, me love how you walk, and girl, me love how you wine, cause you got the waistline. Waistline for me mind Girl, you did all the time Yes, me want for your loving Me say all the time good luck you have the golden touch, I just the way how you look Make me love you so much, girl, me love how you walk And yes, me love how you wine Cause you got the waistline Waistline, you tip on me mind Cause you are one of a kind Cause you got the gold mine the gold mine from me mind She just step on me mind She just step on me, step on me, step on me, step on me mind From me mind She just step on me mind She just step on me, step on me, step on me, step on me If I had you baby I would have loved you in the morning, and I would have loved you in the evening. Every time. All over this land. And I would have loved you when the sun rises. I would have loved you at noontime. I would have loved you when the sun goes down and the moon comes around. Oh, over this land. na na na na na now. Kill them with the now. Na na na na na na na na na na na na now. Kill them with the kill them with the kill them with the heads high. Kill them with the now. Just make a boy know you're not blow. Heads high problem with know. now. No boy ain't got no secret for your wow whoa, Heads high, kill them with the know. Just make a boy know you're not blow. Heads high, kill them with the know. Tell them severe Vegas say so. Me why you skin your teeth and make me see it. If you're sure from your bones, say you never tweet. You wanna freak, one man you keep. And him never yet complain say you deep. You make your bow, you no answer to yo. Wanna one man assembly a chow chow. Need to bro, bro, make a guy know. Say him be moving blow, oh, and sing again heads high, kill them with the know. Just make a boy know you're not blow, heads high, kill them with the know. Make a boy know you wanna poppy shower, blow. Oh, heads high, kill them with the know. Just make a boy know you're not blow, heads high, kill them with the know. Tell them Vegas say so. Me want hear you scream. If your mouth clean, no man never rub your hint in no ice cream. You no smell green like Charlene. You will fresh, you have a healthy hygiene. So I'm assuming while you keep blooming like a pretty little lily in the morning. You're not crawling, pressure them darling. When you're rising, them keep falling. So sing again, hit side kill them with you know. Just make a boy know you're not blow. Heads high kill him with the no. No boy can't take a you fi papi shower wow. It's I kill him with the no. Just make a boy know you're not blow. It's I kill him with the no. Them not no secret for you. I sing again. It's I kill him with the no. Just make a boy know you're not blow. It's I. I kill him with the now. Now boy can't take a you puppy show shower war heads I kill him with the now. Just make a boy know you're not blow heads I them with you know. Tell them Vegas say so. Me while you scream, rock out, wind up your body. And in the air car, you wanna ray ray. One chip alone can duck pan the babe. And a boy, Mike, you no DJ. I sing again, heads high. Kill them with you know. Just make a punk know you're not blow. Heads high. Kill them with you know. Now boy can't take a yuppie papi shower. Heads high. Kill them with you know. Mr. Vegas. Ah, Heads High. Gewoon nou. net in de studio. Eh, dit is een beetje slow slowdekker. ja, nee, dat noemen wij dancehall. Hier tijdens de 501 show. Wat Dreadlock show heet. Kijk even of er misschien voor iemand voor de deur staat. Ja. Yeah. Johnny Osborne, Your Sexy Thing. Dat hoorde jij hiervoor. Just make a boy we gaan er nog even tot 7 uur eh, gewoon lekker mee swingen. Billington Levy, Under My Sensei en The Rebel Princess. Vorige week ook gedraaid. Eh, wat nog meer? Don Campbell en Toots en de 54-46 was my number. Daarna gaan de verzoekjes de lucht in. Ik zie er al meteen staan. Hammer. Hmm, geen idee of ik dat heb. Als ik op tijd? Ja, ik was wel op tijd. Niet over tijd. Maar eh, er stond een eh, hele leuke club mensen voor mij in de rij. Ja, ik moet toch wel een beetje spraakwater hebben hier eh, als ik in de studio kom. Beste mensen, die hadden ook een hele leuke jasjes aan. Disney's Resort, Paris, Parijs. En die denken, weet je wat, ik ga gewoon boodschap doen samen met mijn schoonmoeder en mijn vader en mijn papa en mijn, weet ik veel, alles. Die hele, de hele club die gaat gewoon naar zo'n winkel toe, die binnenkort ook aanmerken gaat verkopen. En eh, dat staat voor me. Nou, je kent dat bandje wel, wat er voor je staat met de beurtbalk. En er kwamen er zes beurtbalken. Dat moet natuurlijk wel allemaal apart afgerekend worden. En dan wordt het natuurlijk niet gepind, want nee, dat hebben ze niet zal wel de uitkering geweest zijn die dan net binnenkomt, 1 maart. Ja, natuurlijk. Ik wil ze best een compliment geven hoor. Doe het alsjeblieft overdag. Niet kwart voor zes. Goed, dus ja, inderdaad, ik kwam 1 over 6 binnen. Niet op tijd, nee, klopt. Maar ik had ook geen briefing, dus dat scheelt. Goed, we pakken hem wel even terug. Dan kan ik even verder met mijn uh, Want hier in de studio wordt gewoon niet gerookt. Wij hebben ook een bedrijfsvoering. Dus ik rook in de in de bijkeuken, om het zo te noemen. Of nee, in het eh, dagverblijf van het personeel. Pak hem terug. Uh, Levy. Dus nog tot uh, eh, 7 uur. Beetje die dancehall swing session. Toetsen de maitels om mee af te sluiten. En daarna hoor je mij weer terug. Een kwartiertje lang. Gewoon non-stop music hier op Radio 501. Under And I'm a sense in me own, I'm a sense in whoa. whoa. whoa. Whoa, hey. All over me, Babylon does all over me. All over me, Babylon does all over me. Them no ramp with me, I strictly sensey. All over me, Babylon does all over me. Oh no. All over me, Babylon, that's all over me. All over me, wicked man, that's all over me. Oh no, seed. Whoa. Hey Babylon, you know like ganja man, but uh, we bring the foreign country on the island. To Babylon, no bother charge me, sir. To Babylon, no bother charge me, sir. One button, my lip appear, blood me start split to Babylon, no bother charge me, sir. Oh no, see, no, squad. All over me, Babylon just all over me. All over me, Babylon just all over me. All over me, wicked man just all over me. Oh, whoa. Oh. Babylon. You know like ganja man, but uh, we bring the foreign currency on the island. Hey Babylon, you know like ganja man, but uh, we bring the foreign currency on the island. Oh whoa, oh, oh, seed. Stand up on volcano sound and I burn me ganja pipe. Babylon, come and tell me that no right. gotta look up and rise. Don't you ever be victimized. You gotta look up and rise. Wipe those tears from your eyes. yeah. Ja, dat zei ik toch? Heerlijke muziek hier op Radio 5 alleen. Het is alweer twee minuten over zeven, terwijl de klok in de keuken wat achterloopt. Dus vandaar kom ik iets later terug. Ja, god. Eh, hoe kan je deze nou gewoon... Het is toch gewoon het beste begin van het tweede uur, toch? Nou, hoop ik dat die andere ook even snel kan vinden. Ja, nou wat een wonder. Straks dan maar even een plaat voor je hoofd. Of misschien ook niet. Misschien een oude plaat voor je hoofd. Laat ik dat dan maar doen. Dit is wat je, kan, dit is wat je kan verwachten van 10 tot 12. Want dan hebben we GW Stijl. Yeah, yeah, yeah. Met zijn geluid uit de bunker. En die draait altijd een beetje van deze muziek past er wel een beetje bij. Dit is dan de niet-reggae-versie, zullen we maar zeggen. DMX. Ain't No Sunshine. Die draaide ik net ook, maar dan de reggae-versie natuurlijk. Jimmy Lindsay. Yeah. Who turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, keep playing with that bro. And you gon' know tonight when you land in that hole. Dirt getting tossed in your grave. Preacher said you was brave, but now it's all over. You just one of the many, plenty I done gave it to. Ain't no saving you. No matter how many tears your mom's cry, ain't gon' bring your ass back. Plus in hell you gon' fry. Why? But now the only two relative questions is do we bury him or burn? Any suggestions? Either way, you up out of here for good. Now when niggas mention your name, they knocking on wood. Did I get mine? Boy, the cross. Another body on the shoddy, another joint I toss. Ain't no sunshine in this zone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on. Cause when it's on, your niggas know to be gone every time. Cause we don't play every time, cause we don't play. Every time, cause we don't play. It ain't no sunshine when the dark man comes out. And I want mine, so I plan to keep my gun out. We got four nines, four niggas running and run out. But I bust mine, cause I'd like to hear some shout. Get at me, dog, niggas know I was going dizzy. When it comes to that flow, I get dizzy. Who is it? Dark man of the unknown. One dog, one bone. Now who ain't going home? Looks like you. You hear strike one, talking shit, strike two. Won't be a strike three, cause I don't play fair. I'ma look you in your eye while he hit you from the rear. Be like, yeah, holding you up, cause you fall. The Lord ain't coming, so nigga stop calling. You was ballin' a minute ago, in it for dough. Till it was yo, I swear to God I didn't know. Ain't no sunshine when fresh it's out, fresh on. Out. sunshine when it's on. Cause when it's on, your niggas know to be gone every time. Cause we don't play. Envy, envy. Yeah, every time, cause we don't play. Yeah, every time, cause we don't play. And I know, I know, I know, I know, I know. You think you gon' get fuck around with my dough? Just so it ain't no mistakes, this is my show. One, One two, two, three, here I go. Your shit is quick and your shit is slick, but this shit is thick. And you hear this shit, damn right, I can finish it. If you caught that verse without a rewind, you can see mine, but you'll be blind. I'll do it 360 and come up behind. Tap you on your shoulder, have you turning around. Hit you with something that'll have you burning the ground. Be like, damn, ain't nothing left for money but a pile of ash. Life is good. Please enjoy it while it lasts. Cause you know you ain't got much longer to go. The quicker you go depends on the stronger the flow. When niggas know, I don't give a fuck right or wrong. When ain't no sunshine when it's on. Ain't no sunshine when it's on. Only darkness every day. sunshine it's Ja hoor. Dat hoor je dus allemaal straks van 10 tot 12. DMX. We gaan verder met Sunshine. Anthony B. We got sunshine. Net ook al uh, sunshine in the music. Heb ik die nog niet gedraaid. Dan nou, komt hij straks. Time to open your eyes, give thanks for the sun shine. Black people stop acting blind, give thanks for the sun shine. Now it's time to be wise, give thanks for the sun. Shine. Never look like the sun, tell me the time. Let there be light, we no need no darkness. Whole vampire where I seek you can kiss. Tell the triple six, please, them can't mark this. I, see, I send the harvest. Jah my rock, my shield and fortress to the storm I'm the rainforest. No bad mind, no grudge, no malice. In a one room or palace, remember. You rise to see the morn. Give thanks to see another day. Your life will carry on. No matter what the people say, say yeah, yeah. Come with evil play. Keep talking in every way. The greatest thing is just sun thanks for the sunshine. Black people stop acting blind, give thanks for the sunshine. No, it's time to be wise, give for the sun shine. Never have no clock, the sun tell me the time. Yes, it's important for me and you. Also the animals and the plant too. Ancient Indian used to praise it too. I'm a witness to what the sun can do. Sun is natural, so it bring fire. Turn up your temperature, make you perspire. Dry up sea, dry up river. Looking at the sun, ball face, me see Jaja. Sunshine. People open your give thanks for the sun shine. Black man stop acting blind. Natural and beautiful to see the sun arise up. It's sunshine. Now it's time to be wise, give thanks for the sunshine. Me now go clock the sun, tell me the time. Let there be light, we no need no darkness. Bun vampire where you seek your carcass. All triple six, who no care mark this. I Selassie, I send the harvest. Jai's my rock, my shield, my fortress. Through the storm and the rainforest. We no need no y'all. Put that in a one room or palace. It's the sunshine. Time to open your eyes, give thanks for the sunshine. Black man, stop acting blind, give thanks for the sunshine. Ja, zoals ik al zei, uh, Jimmy Cliff, Sunshine in the Music, 10 minuten over 7. hebben nog een verzoekje. Bob Marley en Hammer. Ik heb hem staan, maar eh, weet je, ik heb vijf, zes albums eh, van 1960, nee, 64 tot 66. En daarna allemaal vanaf 69. Hij heeft het nummer uit 1968 aangevraagd. Laat ik die nou net niet hebben. ga mijn best doen. Ik heb hem zeker hier ergens in de collecties liggen. Maar het is even zoeken. Dus we gaan even van de zon genieten met Jimmy Cliff. Daarna nog eentje, nog een keer Sunshine. Maar dan Sunshine Reggae met Laid Back. Dus kwart voor over zeven hoor jij je nummer. reggae. Ja, een uh, radiostation geweest uit het verre verleden. Uit de hoofdstad van West-Friesland. Maar we gooien hem weer even in een tempo. Goed, en daarna gaan we een tempootje langzamer. Want ja, er wordt een plaatje aangevraagd. weet niet wat ik aan heb staan, maar het, het, is in ieder geval een filler. Ja, misschien gooien we die, gewoon, gooien we die er wel in. Uh, opmerkelijk nieuws. Want dat is altijd kwart over zeven ook aan de beurt. Sorry, ja. Eh, een uh, drugsgebruikster verbrandt een boom van 3500 jaar oud. Echt uh, exacte nieuws. Dat, ja, laat even achterwege. Er is in ieder geval iemand in Brazilië opgepakt die dacht heel slim te zijn met Jack Nicholson zijn ID-kaart. Ja, dat valt wel heel makkelijk op natuurlijk. Ehm, het schrikkelhuwelijk, dat was gisteren behoorlijk in trek. Iedereen ging, uh, eh, 250 paren gingen in het huwelijksbootje. Nou, als, dat weet je, als twee paren echt paren, dan hebben vier echtgenoten echt genoten. Oeh. Heel flauw. Goed, eh, dat andere nieuws dan. Ja, wat hebben ze met die boom gedaan? De 26-jarige Sarah Burns had 16 januari een vuurtje gemaakt nabij de stam van die 3600-jarige boom. En om een beetje licht te hebben voor het gebruik van drugs. En het vuur sloeg over in die boom van 36 meter hoog. En helaas, deze boom eh, is niet meer. De boom was voor de regio van historische waarde. Eh, de veel bewoners beschouwden de, waren ontdaan door het horen van de brand. Ja, toen ik het nieuws hoorde moest ik huilen, zegt Donna Williams. De boom was onderdeel van ons leven omdat hij zo mooi was en ik kreeg rillingen over mijn rug. Ik ga niet verder veel nieuws doen. Ik draai gewoon het nummer wat aangevraagd is. Eh, als ik dat nog ergens heb. Ja, eh, niet in de collectie kunnen vinden, dus daarom maar een slechtere versie dan. Eh, eentje die klaar staat. Vooral die poepies daar op twee hoog die allemaal nog een koptelefoon op hun hoofd hebben en die tegen mensen moeten aanhouden worden. Take it easy. Het is nog maar zeven kwartier. They just keep holding me. Won't let go. Holding me. Won't let go. to hammer them down. I need a rama, a rama, a rama, a rama to ram them down. They just keep teasing me, and you know they play like they don't know. Provoking me, but this is all I know. I need a rama, a rama, a rama, a rama to ram them down. to Armageddon. to Ramadan down. I need armor, armor, armor, armor to Ramadan down. Holding me, won't let go. Holding me, won't let go. I need a armor, armor, armor, armor to Ramadan. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Take your time, take your time, take your time, yeah. No need to hurry. Take it easy, take it easy, take it easy. No need to worry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want from the race. is alweer bijna half acht. En dan betekent nog een half uur te gaan. En een kwartier later straks krijgen we natuurlijk niemand minder dan Rob de Greel aangenaam. En die zal zeker eh, het over de wedstrijd van gisteren hebben. Totaal niet belangrijk, maar dat weet hij nog niet. Nou, hij is het ook nog niet, dus kan ik het over houden. Ben benieuwd. Tot allemaal over een kwartier, maar nog even een paar gewoon van die, ja, die die-hard nummertjes die ik vaak draai. Ook gewoon heerlijk zijn. Mocht je nog een verzoekje hebben, gooi hem op die ballenbox. Studio heet Radio 501, hashtag Radio 501. Bel naar 0229 8421 uh, ja, weet ik veel. Kijk maar even hoe je ons bereikt gewoon. Het is zo makkelijk. Dit is Radio 501. Jouw radio, jouw muziek. Ich bin Fritz, ich komme aus Deutschland und ich löste altijd nach Radio 501. I talk, I talk, oh, I walk, I walk. Beg me, you trust no shadow of the dark. No lash to iron, and you know them must part. Yo, Molly Round, what's going on? Remember me tell you, we up plan some gone. Molly Round, what's going on? say when no dead, no dash away. And don't make no one take if you no try leave pan limb or close pan line without close me no drop off anytime. Now no hang pan nail and spread out pan stone. Tell them leave you alone. Give thanks for life. Give thanks to your husband and wife. Life no bring us strife. Life nice. <laughs> Rejoice and give thanks, you know. Surprise. Hey. Like the heat, the air and water. It's like church, just sky and sea. No mama nature with the sons and daughters. and every way, me see man a pop sport. I'm a mafia. sons and daughters living in a love and a high kill be massive you want. Oh, long time we no go to no party. Long time we no drop it or dance it. Things stereo did a flip on the corner. Some yam me bridge make a walk. This selector start to play some kind of music, Make we never want to leave at all. Same time me have to check a little data, asking her for a dance. She said, Lord, what's the matter with you? And I said, Young girl, yes, I tell me a kind of rhythm, Make you feel the vibration. I tell me a kind of rhythm, y'all, Make every man get, make every man get wild, yes, wine, oh. oh. Tell me the truth. Don't you feel the gumption? Right now, you know I've got your attention. Spread out in this one love session. Keep moving, yes, yes. Music like a to make you jump and sing, yes. Dance are sweet again, yes, love. Oh, yes. Listen to the drum and the bass and go wind up your waist. in a jacket and dancing. King Sparrow did that sleep on the corner. Some yummy bridge make a walk up. The leader tried to play some kind of music. But we never want to leave at all. Ja hoor, het memorabele moment is bijna weer aangebroken. Kwart voor acht betekent dat niemand minder dan Rob de Greel aangenaam aan gaat schuiven hier bij de studio. Eh, Donnekie Feel the Vibe. Daarvoor hoorde jij uh, Louis Culture en Anthony B. Ja, dat is gewoon een vaste mix. Dat kan ik gewoon af en toe niet laten. Zulke goede muziek. Mocht je er anders over denken, laat het weten. Of heb jij nog een ander verzoekje? Dat kan nog. Eh, een kwartier lang de tijd. Omdat we het net altijd over de zon hadden. Die we al de afgelopen eh, nou, twee maanden heel weinig hebben gezien. Ja, met die vrieskou. Dan wel maar eh, nu is het boven nul en we zien niks meer. Maar dan ehm, deze, Black Uhuru, Sun is Shining. The weather is sweet, yeah. Make you wanna schijn hoor, die Echt, werkelijk waar. Afkomstig van het album, uh, nou ja, week 44. 44ste uitzending tijdens het Wedlock Show. En het is zover. Rob, hou je nog heel even in. Heel even, want het is nog 10 seconden. Maar hij is er. Niemand minder dan Rob de Greeuw aangenaam. Geef hem een groot applaus. Woe, yay! Mag ik? Mag ik? Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ga je gang, eh, Rob. Zo, Barry. Hoe is het met je? Ja, goed. <laughs> Eh, ja? ja, lekker. Ja, met mij is het ook eh, heerlijk. heerlijk ja. Wat zie je er goed uit? Dankjewel. Wat ruik je lekker? <laughs> en wat zit je haar lekker? Oh, dankjewel zeg. Ja, heb je een lekkere dag gehad? Ik, nee, dat niet. Nee. Dat niet? <laughs> nee, dat is een beetje een vervelende dag. Nou, maar laten we het daar verder niet over hebben. Nee, maar het is de dag van de complimentjes, hè? Ja, ik had weinig reden om mensen complimentjes te geven. Oh. Ja, maar laten we het daar verder niet over hebben. Prima. Maar dat heb je wel goed afgehandeld. Ja, Ongetwijfeld. ongetwijfeld, ja. Nou, wat goed. Wat een positieve sessie is dit. Ja, dat is eh, complimentendag. Ik hoorde hoorde net van Arwin, er werd me ook ingestraald. Op mijn werk hadden ze het er ook over. Ja, wat goed. Ik denk dat jij, je scoort een 8 vandaag. <laughs> Hey, dank je, dank je. niet te hoog, want ja, dat geeft Piet Paulus me ook altijd aan het eh, barbecue weer. Het is een 8. Ja, het moet niet te, perfect zijn. Hè? Dat is, eh, ja, klopt ja. Rob, wat ga je doen? Nou, ik ga jou verrassen. Je gaat je shirt uittrekken. <laughs> Nee, ik heb een, nee dat niet. Nee, nee dat, is al zo vaak wordt dat gedaan. Ja, Ik heb een nieuw onderdeel in de show. Hey. Ja, ik, ga, ik heb besloten om... Eh, ja, maar even kijken of het bevalt hoor. Maar in ieder geval een aantal weken een top 10 te behandelen. In oh. twee uur? Nee, gewoon, eh, gewoon eh, als, als onderdeel in het programma. Oh, onderdeel? Ja, als een van de vele onderdelen dacht, we gaan weer eens even iets nieuws proberen. We pakken gewoon even een top 10 van een willekeurig onderwerp. Een willekeurig onderwerp? Ja. Mm, Ja, mm, nou, ik kwam bijvoorbeeld ook tegen een top 10 van meest lelijke dieren. Nou bleek me dat, leek me dat een beetje lastig te doen op de radio, dus dat onderwerp heb ik niet eh, gekozen. Ja. Op de top 10 beste gezinsauto's kun je bijvoorbeeld ook aan denken. Ja de tien hoogtepunten vanuit onze interviews. Ja, dat zouden we ook eh, een keer eh, een, beginnetje mee kunnen maken. we zitten nu op eh, uitzending 9 van dit jaar, dus dat gaan we niet halen, Rob. Nou, we kunnen vorig jaar er misschien bij pakken. Ja. We hebben het ook hele goede uitzendingen gehad, hè? Ja, nee, echt memorabele momenten. Dat echt elke keer, Hoogtepunt in het leven van Ja. de mens. elke keer als ik het terugluister, heb ik zoiets van... Oh mijn <laughs> god, hoe kom ik deze vijf minuten voorbij? <laughs> maar goed, we zijn er alweer twee voorbij, dus ja. Ja, ja. We hebben nog meer leuke dingen, Rob. Dus ja, ik ga even kijken of, dat, eh, of het werkt op de radio. dan hebben we misschien weer een leuk onderdeel erbij. Nou. <laughs> ik merk dat jij al heel enthousiast bent. Ja, ik ben heel enthousiast, ja. Ja, ik had dat ook thuis eventjes eh, overlegd. Er werd ook heel enthousiast eh, gereageerd. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. <laughs> Echt dus misschien houden we het bij één keer. Wat dacht je? Je, zat, je kwam van het kleine, kleine kamertje kwam je af. En ik dacht, nou, hè? Ik heb nou een dingetje. heel goed idee. Ja. we gaan het gaan proberen. Ja, en verder eh, Live for Live natuurlijk weer. Hè? Ja, oh, altijd zo'n mooi moment. Ja, twee artiesten die eh, ergens op een Nederlands podium staan deze week. En ik laat van allebei een fragment horen. En de luisteraar kan stemmen welke artiest we uh, ja, zendtijd gunnen. Deze prachtige donderdagavond bij Radio 501. Het kan niet stuk, luisteraars. Je bent er weer live bij gewoon. Echt, dat moment van Rob de Greeuw aangenomen Ja, ja, ja, Gaat straks weer plaatsvinden. Nog 10 minuten. En natuurlijk eh, de al zeer populair aan het worden eh, de rubriek Soul, omdat dat kan. Ja. Dus, eh, die begint echt wel een beetje fans te krijgen, merk ik her en der. Dat vind ik wel oh. leuk. Hoe merk je dat? Ontdekken. Nou, gewoon af en toe wat, wat berichtjes op Twitter en zo. hashtag Soul omdat het kan. Soul, dat zijn, hashtag Soul omdat zijn, kan. leuke dingen om, om, om af en toe tegen te komen. We hebben weer een hele mooie uitgekozen. Nou, ik ben erg benieuwd, eh, Rob. Eh, het is uh, bijna zover, tien minuutjes nog. Ik uh, start het plaatje in. Ik hoorde net iemand een verzoekje doen, iets met, iets met Ja, ja, ja. Nou, nou goed, daar, zal ik dan ook voor, de, voor die kleine een plaatje voor draaien. want je vraagt hem altijd aan. Ja. Ja, nou ik, dan draai ik dan deze versie. Heb je hem nu bij je? Mm. Want heel vaak dan heb, ben je hem vergeten mee te nemen. Terwijl Klopt. toch... Ja, ja er staan er 600 in deze database. maar ik draai dan even de kinderversie. Leuk, leuk voor thuis, hè? Dus ja, prima. Rob, het was weer eh, een zwaar genoegen. Een zwaar genoegen. En ik Is dat een compliment? Nou ja, goed, bij deze. Beschouw het als een compliment. Ik vond het een 8 waard, eh, dit eh, Dit was een 8. Dit was zeker een 8. Ja. 8 plus. Mm, nee, nee, niet, niet te veel. Want dan, compliment, kan, niet meer overheen hè, op een gegeven moment. Ja, maar het is vandaag Nationale Complimentendag. Dus vandaag mag het. 8 plus. Prima. Rob, we gaan eh, luisteren naar uh, jouw aangevraagde plaatje die je elke keer doet. Heb ik nog niet gedaan nu, hè? Officieel nog niet gedaan. Tara vraagt hem aan, dat, weet ik zeker. Free Little Birds. Maar dan van de Elvin en de Chipmunks. Tot volgende week. Ik eh, sluit hiermee af. Rob, ik kan hier niks meer bij aanvullen. Veel plezier met jouw show. Had ik al gezegd dat je er goed uitziet. Dankjewel. Tot volgende week. Dit was de Dreadlock Show. Ik hoop dat je genoten hebt. Dit is Three Little Birds van Elvin en het Chick Mix. Oh, no. Rise up this morning, smile. En Dat was het weer. Geweldig interview. Altijd om kwart voor acht hier tijdens de Dreadlock Show. donderdagavond. Twee uur lang de beste reggae hier op Radio 501. We hebben hem nog niet gehoord. Ja, heel eventjes. Bob Marley. de Hammer. Ja, blijft natuurlijk wel een grootheid. Kan het niet maken om daar niet mee af te sluiten. Je kan straks luisteren naar Indie 501. En natuurlijk Geluid uit de bunker. Tot 12 uur zijn we erbij hier op Radio 501. Uh, eh, wou ik ook nog even erbij voegen. Morgen natuurlijk eh, de Arwin zonder Johnny show. Oeh, die wil ik ook nog wel eens een keer horen van Aisha. Of ze dat ook nog een keer kan doen. De Arwin zonder Johnny Johnny show. Goed, uh, daarbij mag je bij zijn. Je bent vanaf 9 uur hartelijk welkom hier in de studio op het koepoortje. Maar voor mij zit het erop. Misschien zie ik je morgen. Anders geniet je gewoon nog de aankomende vier uur. Until the philosophy. Yeah, until they say. En daarna. De, tot volgende week. Aflevering 10 alweer. Ik hoop dat je genoten hebt. En anders niet. Tot volgende week. And permanently discredited and abandoned. everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique South Africa, subhuman bondage. I've been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss war. War. far. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. And we know we shall win as we are confident in the victory of good over evil. Ja, dat weten weinig mensen dat daar ook een deel 2 van is. Mits jij de White Collection hebt. Uitgebracht in 2008. Mijn laatste plaat. MP3, wat je wil. Het is allemaal digitaal hier. If you enjoyed the show, please let me know. Tot volgende week erop. Even veel plezier. Aangenaam trouwens. Wat zie je er echt? echt oh, nu sta je dichterbij. Je, ziet er, je ruikt echt lekker. Morgen eh, zal ik je ook in de grond trappen. Dat deed Armin ook tegen mij. Dus dat moest ik even doorgeven. Bedankt. Tot volgende week. 501. 24 uur per dag. De beste muziek.